Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In de rechtbank in Breda is vandaag de grootste seksueel misbruikzaak van de laatste jaren begonnen. Gianni wordt ervan verdacht jarenlang bijna 200 meisjes en vrouwen te hebben afgeperst. Hij vroeg de slachtoffers om naaktfoto's en seksvideo's... en dreigde de beelden online te zetten als ze weigerden om meer te sturen. In de rechtszaal deden verschillende slachtoffers hun verhaal. Dat vertelt verslaggever Joris van Poppel. Ze hebben verteld dat ze zich verschrikkelijk bang voelden. Dat ze zich enorm onder druk gezet voelden door hem. Even maar vragen, al gaven ze aan dat ze echt niet meer wilden. Vroeg hij nog meer foto's en nog meer filmpjes. Ze legden ja, die verklaring af op een paar meter afstand eh, van hem. Wat ik al zei, eh, dapper. Eén meisje zei, ik hoop dat jij je nu net zo gevangen voelt als ik me al die tijd heb gevoeld. Ja, ook zei een van de slachtoffers dat ze door de acties van Johnny de Wee nooit normaal kind of puber heeft kunnen zijn. Johnny de Wee zei in de rechtszaal dat hij niet weet waarom hij de meisjes en vrouwen jarenlang afperste. Waarschijnlijk doet de rechter over twee maanden uitspraak. Russische milities zijn vanuit Oekraïne hun eigen land binnengevallen... om te vechten tegen het Russische leger. Mijn collega Kim Balduk legt uit om wat voor milities het gaat. Het gaat om drie verschillende groepen, drie oppositiegroepen. Tweede van die waren vorig jaar ook al actief in hetzelfde gebied. En er is nog een derde bijgekomen, die is vrij recent gevormd. Het Siberisch bataljon. Dat is echt een onderdeel van het Oekraïnse leger. Dat is dus bestaat uit Russen. De groepen zeggen zelf dat ze een Russisch dorpje hebben ingenomen. Maar we kunnen niet controleren of dat ook echt klopt. Een jaar geleden hadden de opstandelingen niet echt succes. Andrew Tate en zijn broer Tristan kunnen uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk. Het Roemeense Hof heeft dat Britse verzoek vandaag goedgekeurd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om uitlevering gevraagd... omdat ze verdacht worden van seksueel misbruik in de periode 2012-2015. Twee mannen worden wel pas uitgeleverd nadat hun rechtszaak in Roemenië is afgerond. Daar worden ze verdacht van onder meer mensenhandel. En het zou zomaar kunnen dat oranje kiepster Daphne van Domselaar... een hele mooie transfer gaat maken. Volgens de BBC wil de Engelse topclub Arsenal haar deze zomer kopen van Aston Villa. Daar speelt ze pas een paar maanden. Arsenal zou omgerekend 230.000 euro betalen voor van Domselaar. Het weer, het blijft vanavond nat in het zuiden en zuidwesten. Morgen begint de dag bewolkt met een spatje regen. Later vooral in het westen zon. Het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Zoeterwoude is de vertraging een half uur. A7 Zaanstad richting Hoorn voor afrit A van Hoorn 5 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 10 minuten. En op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam West en Zeeburg een half uur vertraging. De N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor het Nieuwveen 10 minuten onthoudt.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 Justitie eist in hoger beroep tegen de Haagse politicus Richard de Mos... een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 240 uur. Hij wordt onder meer verdacht van corruptie en van omkoping. Eerder sprak de rechtbank de Mos en de meeste andere verdachten in deze zaak vrij. De renovatie van het Binnenhof in Den Haag wordt weer duurder. Hoeveel is al niet duidelijk. De laatste raming gaat uit van ruim 840 miljoen euro. Dat is bijna de helft meer dan oorspronkelijk begroot. En de Amsterdamse politie is vandaag het huis van cabaretier Hans Thewe binnengegaan... om daar een mogelijk neppistool mee te nemen. Thewe gebruikte dat in een persiflagefilmpje van burgemeester Halsema. Hij is zelf niet opgepakt, maar wel verdachte. Het weer, vooral in het zuidwesten regen. Vanavond koelt het af naar een graad of 7.